De sociale huur gaat bijvoorbeeld niet omhoog, een wens van de PVV. Defensie krijgt extra geld, een wens van de VVD. En er gaat 600 miljoen naar de boeren, een wens van de BBB. Maar de grote vraag blijft hoe alles wordt betaald. Daar komt morgen pas duidelijkheid over. Daar is niet alleen de oppositie kritisch over, maar ook ministers. Want ze hebben geen idee wat het akkoord voor hun begroting betekent. Bronnen rond de ministeries noemen het één grote chaos. In Groot-Brittannië is een vrouw voor de wet alleen nog een vrouw als ze ook als vrouw is geboren. Dat heeft het Britse Hoge Rechtshof bepaald. Volgens correspondent Arjen van der Horst krijgt deze zaak nog een staartje. Want in feite oordeelt het Supreme Court... transvrouwen zijn wettelijk gezien geen vrouwen. Dus dit gaat ongetwijfeld gevolgen hebben voor wat ze hier eh, single-sex spaces noemen. zoals kleedkamers en toiletten voor vrouwen. Mogen transvrouwen die nog wel betreden? Of gevolgen voor de deelname aan vrouwensporten... waar al heel lang een fel debat wordt gevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De zaak was aangespannen door een vrouwengroep uit Schotland. Zij vieren dit als een grote overwinning. Activisten die opkomen voor de rechten van transgenders zijn teleurgesteld. De Israëlische minister van Defensie heeft gezegd dat het leger voor onbepaalde tijd in delen van Gaza blijft. Het zou de onderhandelingen met Hamas over een staakt het vuren nog moeilijker kunnen maken. Hamas heeft al gezegd dat het de laatste gijzelaars niet zal vrijlaten als Israël zich niet volledig terugtrekt uit Gaza. En rond deze tijd kunnen mensen een laatste groet brengen aan Leo Beenakker. De oud-voetbaltrainer overleed vorige week. Leo Beenhakker werd met de Rotterdammers in 1999 kampioen. We gaan zeker niet roepen dat we de beste van Amsterdam zijn. Wij zeggen in Rotterdam simpelweg... wij, Feyenoord, zijn kampioen van Nederland! een stoet met de kist van Beenhakker komt zo langs de Kuip. Na de stoet wordt Leo Beenhakker in besloten kring begraven.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 Ze willen weten waar de coalitie het geld vandaan haalt om de plannen uit te kunnen voeren. Dat wordt morgen pas bekendgemaakt. De Israëlische defensieminister Katz heeft gezegd dat het leger voor onbepaalde tijd indelen van Gaza blijft. Troepen hebben inmiddels meer dan de helft van Gaza ingenomen. Paus Franciscus moet het dit paasweekend rustig aan blijven doen, is het advies van zijn artsen. Hij is nog herstellende van een dubbele longontsteking en zal daarom niet aanwezig zijn bij verschillende vieringen. De vraag is ook of hij op paaszondag de traditionele zegen Urbi et Orbi uit kan spreken. Het weer, vooral in het oosten nog regen. Het koelt uiteindelijk vanavond af naar zo'n 8 graden. Morgen ook in het oosten regen. In het westen is het vaker droog. En opnieuw zo'n 15 graden. motion, I'm saying a lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.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 Now put your hands up high, bring this back with a lot of devotion. I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you devotion.